Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In veel steden in Oekraïne ging vanochtend het luchtalarm af. De sirenes loeiden onder meer in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne... maar dus ook veel andere plekken, vertelt correspondent Geert Koerkamp. Van uh, inderdaad, Nikolaev, Makovinica... dat ligt veel meer naar het westen, ten zuidwesten van Kiev, zeg maar. Dus het eh, geografische bereik van... Eh, van, van, van die meldingen is behoorlijk groot. En dat zou kunnen zijn dat ook die, eh, ja, die, die bombardementen zich eh, meer gaan uitstrekken over andere steden. De Russen zijn inmiddels bezig met een aanval op Gerson. Dat is een grote stad in het zuiden. Volgens de burgemeester daar is de stad zo goed als omsingeld door troepen. Hij roept inwoners op om kalm te blijven. En even wat ander nieuws dan. In Horst in Limburg zijn de carnavalskrakers gisteren eerder uitgezet. Er werd tijdens een carnavalsfeest een man van 21 doodgestoken. Volgens de politie zagen veel mensen het gebeuren. Er zijn eh, alle festiviteiten gestopt. De kroegen hebben de muziek gestopt. En de mensen die aanwezig waren op het plein... en ook de mensen die getuigen zijn geweest van deze steekpartij... die zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis van Horst. Een paar uur na de dodelijke steekpartij is iemand opgepakt. Getuigen zeggen tegen de kranten Limburger dat het slachtoffer mogelijk een opstootje wilde sussen. En zit je momenteel in de auto met een telefoon in je hand, snel wegleggen dan. Het is verboden en vanaf vandaag ben je ook nog meer geld kwijt als je wordt betrapt. De boete gaat omhoog van 250 naar 350 euro. En ook ben je meer kwijt voor bijvoorbeeld onnodig links rijden. Sommige boetes gaan juist omlaag, zoals onterecht parkeren op een gehandicapte plaats. En in Eindhoven landt rond deze tijd een vliegtuig met bijna 200 tolken uit Afghanistan. Ze konden eerst het land niet uit omdat ze geen reisdocumenten hadden. Er is iets op gevonden, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ze zijn de grens overgestoken met Pakistan en alsnog toch eh, via deze route naar Nederland gekomen. De Afghanen wilden weg uit hun land nu de Taliban daar weer aan de macht is. Het weer nog, het wordt een grijze dag met vooral in het westen en noordwesten buien bij 6 tot 10 graden. Het is even doorbijten, morgen is de zon weer terug. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Maybe it's me.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 geen, geen 50 cent, want ze fuck met ekke boels. Ik kan prikken als ik wil, AstraZeneca. AstraZeneca. ik met Monica, anders van met Latifa. Jessica heeft ossen zwaar, mami komt voor Akara. Machiavelli, hele lange tolly. Zij wat zonder konie, spetten op die body. Doe pak M&M, van 50 cent. Twee pakken M&M's, van 50 cent. Real, bad girl, ja ze showt confidence. Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar ze fuck met money man. Geen, geen 50 cent, maar ze fuck met money man bad girl, ja ze showt confidence Maar ik laat geen sporen achter, no evidence Geen 50 cent, maar zo fuck mijn money man know face will never be. Love. Love. Every time you try to fix me, I know you'll never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But always sacrifice. sacrifice of the night I try to put up a fight Can't tie me down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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een militaire basis in het noordoosten van Oekraïne... zijn zondag 70 Oekraïense militairen omgekomen door Russisch artillerie. Dat meldt de Oekraïense overheid op Telegram. En volgens Oekraïne zijn Russische militairen een nieuwe aanval begonnen... op de zuidelijke stad Gerson. Volgens de BBC klinkt in een aantal steden in het westen en midden van Oekraïne... vanochtend weer het luchtalarm. Sony en Warner gaan vanwege de Russische invasie van Oekraïne voorlopig geen films meer uitbrengen in Rusland. Disney kondigde eerder al aan dat hun films niet meer in Russische bioscopen te zien zullen zijn. Het weer in het westen en noorden af en toe wat regen. Op andere plaatsen bewolking. Het wordt 7 tot 10 graden. Vanavond wordt het overal droog. Weet je dat je alle informatie over de Zandvoortse gemeenteraadsverkiezingen kunt vinden op zandvoortkies.nl. Elke stem telt. Zandvoortkiest.nl ZFM Zandvoort Another day is gone geduldig gevuld te worden Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig Ik heb gewacht op de dag dat dit kon Het geluid van de bel weer luidt als ding dong Het is al maanden sinds I've been gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de bon Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend dus vanavond gaan we los voor tien Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend Even los met z'n allen, even zonder de zorgen Of op zijn minst we waren voor morgen en breng een toast op de eerste rond Ik kijk je aan en zeg, mogen er nog vele volgen Het is tijd, de hoogste tijd 살 106.9 ZFN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 the same except the time Good old time Everything's still the same except the time I knew it love it when you keep me guessing, guessing. When you leave and then you leave me stressing, stressing. But I can't stay mad when you walk Turn me when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want to.